4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De hulp aan thuiswonende psychiatrische patiënten stokt en loopt zelfs terug. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het Trimbos Instituut dat de NOS heeft ingezien. Sinds 2012 wordt het aantal bedden voor psychiatrische patiënten in klinieken afgebouwd. Daarvoor in de plaats zouden ze hulp aan huis krijgen, maar dat gebeurt dus te weinig. Deskundigen zeggen dat daardoor meer verwarde en paniekerige mensen op straat komen dan nodig. Volgens GGZ Nederland, de belangenorganisatie van GGZ-instellingen, komen de problemen doordat verzekeringen bezuinigingen op psychiatrische hulp aan huis doorvoeren, terwijl was afgesproken dat ze daar juist in zouden investeren. De autoriteit Consument en Markt wil minder streng optreden als bedrijven afspraken met elkaar maken die goed zijn voor de duurzaamheid. De ACM moet de mededingingswet handhaven en treedt op als bedrijven verboden afspraken met elkaar maken. Daar wil de ACM minder streng mee omgaan als het gaat om afspraken die breed maatschappelijk gedragen zijn of goed zijn voor het milieu. De kip van morgen is een voorbeeld. Supermarkten maakten verboden afspraken met elkaar over een kip die een beter leven zou hebben dan de plofkip. In Gambia heeft president Jammeh de verkiezingen verloren. Zijn tegenstander, de zakenman Adama Barrow, kreeg volgens de kiescommissie meer stemmen en volgt hem op. Jammeh was 22 jaar president van het West-Afrikaanse land nadat hij in 1994 met een staatsgreep aan de macht was gekomen. Hij werd in verband gebracht met grove mensenrechten schendingen in Gambia en beknotting van de pers. Ook was Jammeh fel tegen homoseksualiteit. Wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg stopt ermee. Op zijn Facebookpagina schrijft de Duitse coureur van 31 dat hij met de wereldtitel zijn droom heeft bereikt. Dat was afgelopen zondag in Abu Dhabi. Het was Rosbergs eerste wereldkampioenschap. Het weer, de rest van de dag is het droog en 7 tot 10 graden. Morgen schijnt de zon flink en wordt het 7 graden. Zondag wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het nog relatief mee met de drukte. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 4. Op de A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en Knoppen Nieuwe Meer 5. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, omdat de spitsstrook dicht is tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West, 6 kilometer.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 bij het eh, tweede uur van de Euro Breakdown hier op uh, eh, Zandvoort. Leuk dat je nog luistert. Tot vijf ben bij je met de tweede helft eh, van de lijst. En dit uur zijn we begonnen met de nummer 23. Sigma samen met Birdie. Nieuw binnengekomen deze week op 23 met Find Me. Hij zei direct om vijf uur is Hans met zijn vrienden weer paraat. Hij is er gewoon al, hè? Hoi Hans. Hi, goedemiddag. Alles, goedemiddag, alles goed? Prima. Ja, echt waar? Ja wel. Wat ga je allemaal doen straks? Oh, een heleboel. Oh. Oh, nou, dan gaan we daar niet naar luisteren. Gaan we gewoon naar muziek luisteren. We merken het wel straks om vijf uur. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 21 van deze week.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 Met uh, Coldwater, ik moet het wel goed opzeggen. Ik word helemaal van me apropos. Hey, eh... <laughs> Ja, weet je, Justin, dit, hey, uh, kleine resume van Sander weer. Ja, hij is in niks niks. 30 tot en met nummer 20. Al 17 weken in de lijst op nummer 30 hebben we Katy Perry met Rise. En op nummer 29 Calvin Harris en we jij dan nou met This Is What You Came For. Op nummer 28 kijk featuring, featuring Julie, Julia Mitchells met Carry Me. Op nummer 27 Naked. Naked met Sexual. Wel naked, maar dan op zijn Zweeds eigenlijk. Ja. ja, dat doet me denken aan iemand. Ja, wat dan? Aan Hans... Uh... Hans Wassenaar? Nee. Oh. Hans Pennings. Hans Pennings. Oh ja, die zit in eh, Zweden natuurlijk. Ja, ja, Hans Brabo Piet. Ja. Ja. Nee, daar komt dit ook vandaan inderdaad, Het Zweden. zijn twee jongens eh, die echt... nou ja heb het vorige eh, drie weken geleden verteld. Twee jongens die eh, een projectje zijn gestart eh, vanuit school. En er is dit uitgekomen, Nike met uh, En als je die clip ook ziet, hè, dat is echt geweldig. Dan zie je echt een bloedmooie vrouw. Waar Zweden onbekend staat om mooie vrouwen. En die vrouw die zit alleen maar met de hand in haar slipje. Oh. Ja, een best leuke clip. Nou. Ja, het is gewoon een stilstaande foto hoor. Maar ik vind het <laughs> helemaal niet erg om naar te kijken. <laughs> en op nummer 46 vinden we Tiama met Drop That Low When I Dare. Op nummer 25 nieuw binnengekomen deze week is James Arthur met Say You Won't Let Go. Op nummer 24 The Chainsmokers featuring Poobie Rain met All We Know. En op nummer 23 nieuw binnengekomen deze week is Sigma featuring Birdie met Find Me. Op nummer 22 Farewell Williams met Running. En op nummer 21 Alessa Care met Scare To You Beautiful. En we hebben hem net gehoord op nummer 20 als 16 weken in de lijst. Major Lazer featuring Justin Bieber en Mo met Cold Water.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 Cause now I'm living. nummer 13 van deze week, Little Mix met Shout Out To My Ex. Heerlijk nummer. Komt het gewoon door het onderweg? Nou ja, het zal wel. De hoorde je de nummer 15, uh, eh, Sigala met eh, Give Me Your Love... samen met eh, John Newman en uh, Nile Rodgers natuurlijk. Hey, we gaan beginnen aan de top 10 van deze week. En dat doen we met Britney Spears met Make Me. I'm there's no... Hiding away from this tonight, mm, this tonight.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 Ondertussen alweer 17 weken in de lijst. En per stom toeval, dat ze zo, zo zingt, zaten we eens te kijken hoe oud ze eigenlijk is. En de beste dame die is vandaag, ja vandaag, is um, um, 35 geworden. Ja, <laughs> ik weet dat jullie allemaal blij mee zijn hier in de studio. Ja, klaar nu. Uh, uh, <laughs> ja, weet je, wel, het is eh, half, hè? Dus het is de tijd voor... Uh... Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een Ja, de 40 liedjes dan en niet de 40 lampjes, Hans. Op het moment wordt natuurlijk de Nederlandse top 40 Gepresenteerd eh, op de radio bij eh, de landelijke zender 538. Eh, Terwijl dat Hans alle lampjes stuk voor stuk aan het controleren is. Hans, het zijn ledlampjes, hè? Nee, zijn geen ledlampjes? Oh, goedkope... Ja, ah, jawel, joh, is toch leuk. Studio verlichting hier. hey, de Nederlands top 40 ga ik even in vogelvlucht met je doornemen. De nieuwe binnenkomers en de top 10, die vind ik het belangrijkste. Nieuw binnengekomen op nummer 37. Hartwell samen met Jay Sean met Thinking About You. En dat is echt een aanrader. Ik vind het echt een lekkere plaat. Jammer dat hij in de rest van Europa niet zo eh, hard eh, doorknalt. Uh, ook nieuw binnengekomen is de nummer 22, The Weeknd, samen met Daft Punk met I Feel It's Coming. En ook die plaat is een mooie aanrader. Nou, meer nieuw binnengekomen hebben we niet. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Rag Bowman met Human staat, is blijven zitten in zijn elfde week op nummer 10. Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Elf weken lang ook in de lijst. Vorige week nog op 6, deze week op 9. Eh, Bruno Mars met 24K Magic, 24 k Magic. Acht weken in de lijst, deze week op 8, vorige week op 12. Blijven zitten in de tiende week is eh, Calvin Harris met eh, My Way op nummer 7. Op nummer 6 staat de Chainsmokers met Closer. En Shawn Mendes met Mercy is blijven zitten in zijn tiende week op de vijfde plaats plaatje gedaald is eh, DJ Snake samen met Justin fucking Bieber... met Let Me Love You van 3 naar 4. 16 weken alweer in de lijst. Rockabye van eh, Clean Bandit samen met Jean-Paul en Anne-Marie... staat eh, deze week op nummer 3. Vorige week nog op 9 en drie weekjes pas in de lijst. James Arthur met Say You Won't Let Go. Deze week nieuw binnengekomen in de Europese top 40 op 25... maar in de Nederlandse top 40 staat hij al vijf weken lang in de lijst. En net zoals vorige week op een tweede plaats...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 Want dan staat de kerstboom er ook en zo. Ja, is toch leuk zo? Niks mis mee, laat het maar zo, Hans, inderdaad. Kijk even op uh, eh, cfm-live.nl hoe de studio er nou uh, gezellig uitziet in de sinterklaas Sinterkerstsfeer. Want al die Sinterklaas eh, en Zwarte Pieten die lopen natuurlijk overal en nergens rond op het moment. Want eh, dit weekend eh, of eh, maandag komt Sinterklaas of Zwarte Piet bij je thuis met pakjes. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Hey, dit was de nummer 7 van deze week. Heilig Steinveld samen met Gray met Starvin. Wij gaan door met de nummer 5. De nummer 6 slaan we voor het gemak even over. Nile Horn, Horn, Horner. Met This Town is dat.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 Maar eerst ook even dat je naar luistert hoe de top 3 er vorige week uitzag. Want ik weet zeker dat Sander het eh, niet meer weet. En als Sander het niet meer weet, hij die maakt de lijst, hij onthoudt het niet, dan moet ik het laten horen.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 Met Rockabye. stijgen deze week eh, in de lijst met maar liefst 21 plaatsen. En drie weken pas in de lijst te vinden. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest.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 Hey, wij gaan door met de nummer 1 en die kan alleen maar in handen zijn van Robbie Williams met Love My Life. Vijf weken alweer in de lijst en deze week lekker blijven plakken op nummer 1. I love gaat iets eh, met de achterwerk doen eh, vanavond eh, in de uitzending. Iets met oxidatie en achterwerk of zo, ik weet niet wat het is. Blijf luisteren zo direct na 5 uur. Zandvoort draait door. Maar dan anders, namelijk Hans met zijn vrienden. Nou, vrienden, vrienden. Volgens mij hebben ze net alweer ruzie gehad. Maakt niet uit. Hey, dit was de nummer 1 van deze week. Robbie Williams met Love My Life. Hier in de Euro Breakdown op CFM Zandvoort, de top 40 van Europa. En er is er maar één eh, top 40 van Europa. Hè? ...26e jaargang aflevering 48 van vrijdag 2 december 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 6 tijgers, 12 zittenblijvers, dus 19 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Stigma samen met Birdie verwelkomen we in de lijst James Arthur, en Robin Schultz samen met David Guetta en Cheat Coach Welkom we ook in de lijst. Ik dank jullie weer voor eh, twee uur eh, aandachtig eh, geluisterd te hebben. Sander, jij bedankt weer voor de sidekick van het jaar. Ja, graag gedaan. Volgende week weer? Nee, ben ik er niet. Nou, we gaan merken. Hij zou direct veel plezier met Zandvoort door.